Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Eind vorig jaar heeft de politie iemand opgepakt die ervan werd verdacht dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren of vermoorden. Dat meldt het parool. Het gaat om een man van 40 uit Amsterdam. Intussen is hij geen verdachte meer in de zaak, weet mijn collega Remco Andringa. Het onderzoek geen bevestiging heeft eh, opgeleverd van die aanvankelijke verdenking eh, richting Amalia. Ehm, eh, en dat hij terecht zal staan voor de handel in drugs, vuurwapens, witwassen en een aanslag met explosief op een auto. Dat allemaal wel. Maar niet voor een plan om Amalia iets aan te doen. Dus ja, hij werd er kennelijk even van verdacht, maar daar is geen hard bewijs uit voortgekomen. Amalia wordt zwaar beveiligd vanwege dreigingen uit de onderwereld... en ze kan zelfs niet in haar studentenhuis in Amsterdam wonen. Voor het eerst sinds de coronapandemie ligt er helemaal niemand meer met covid op de intensive care. Sinds februari 2020 tot vandaag lag er elke dag nog wel iemand met corona op de IC. Op andere afdelingen in het ziekenhuis zien ze juist meer coronapatiënten. Dat komt waarschijnlijk omdat er weer een nieuwe coronavariant rondgaat. 28 FC Twente supporters hebben een stadionverbod gekregen... vanwege de rellen drie weken geleden rond de thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammerby. Supporters bestormden na de wedstrijd een tribune en sloegen in op andere bezoekers. Tien mensen werden aangehouden. De nieuwe lijsttrekker van de VVD, Dylan Jesselgus, staat open voor een samenwerking met de PVV in een nieuw kabinet. De minder-minder uitspraak van Wilders, waar hij werd eh, voor werd veroordeeld, is volgens haar geen reden om de partij uit te sluiten. Geen enkel misverstand, ik vind het een verwerpelijke uitspraak. Uh, daar doe ik niks aan af. Ehm, wat ik nu doe is ook vooral vooruitkijken. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders staan op. Uh, we hebben veel problemen waar we mee te maken hebben. Dus wat ik vooral zal doen is kijken welke oplossingen zijn daarvoor goed en met wie kan ik samenwerken om tot die oplossingen te komen. Dus dat heeft mijn focus en nu gaan we kijken waar elke andere partijleider mee komt. Mark Rutte heeft in het verleden vaak gezegd dat hij niet wilde samenwerken met de PVV, maar daar denkt Jessel Gus dus anders over. Krijgen nog het weer. Het blijft vanavond nog lang boven de 25 graden en vannacht koelt het maar een paar graden af.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 Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. One your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Would the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.